uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Tientallen gasten van een hotel in Zaandijk zijn de afgelopen nacht geëvacueerd na een explosie. De oorzaak en de schade zijn nog niet duidelijk. Op Burgernet is opgeroepen uit te kijken naar een donker geklede man op een brommer zonder kentekenplaat. Het is nog niet duidelijk of hij iets te maken heeft met de explosie in het hotel in Zaandijk. ProRail steekt de komende 10 jaar 3,5 miljard euro in aanpassing en vernieuwing van bestaande stations en de bouw van nieuwe. Het geld moet komen van het Rijk, de provincies, gemeenten en de vervoerders zelf. In de afgelopen jaren is al flink geïnvesteerd in de aanpassing van treinstations. Maar volgens ProRail maakt de toestroom van nieuwe reizigers verdere uitbreiding noodzakelijk. De stations moeten meer treinen kunnen verwerken en de treinen moeten ook vaker gaan rijden. Groningers die in het aardbevingsgebied wonen kunnen een compensatie krijgen voor de waarde van hun woning, ook als ze die nog niet verkopen. Dat heeft minister Wiebes bepaald. Bij het vaststellen van de vergoeding wordt gekeken naar de postcode van het gebied waarin de woning staat. Huiseigenaren hoeven zich straks ook niet meer te wenden tot de NAM... maar kunnen hun verzoek indienen bij het onafhankelijke instituut Mijnbouwschade Groningen. Die verhaalt de kosten vervolgens bij de NAM. En de leiders van het paraplu protesten in Hongkong zijn veroordeeld tot zelfstraffen van maximaal 16 maanden. Dat is een stuk lager dan verwacht. De groep is schuldig bevonden aan onder meer verstoring van de openbare orde. Daarop staat maximaal 7 jaar gevangenisstraf. In 2014 kwamen Hongkongers maandenlang in opstand tegen het feit dat China een kandidaat voor het leiderschap van de stadstaat naar voren schoof. De organisatoren wilden juist vrije verkiezingen, zoals China had beloofd toen het de Britse kroonkolonie in 1997 overnam. En dan het weer. Vanochtend nu en dan zon, maar geleidelijk raakt het meer bewolkt. Het is nog steeds erg zacht met 20 tot 25 graden.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 Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4 en 5 mei.nl. Elkaar voor laten gaan in het verkeer.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 But we both know it. We got all night to fall in love, but just like that, we fall apart. We're broken, we're broken. Mm, nothing, nothing, nothing gonna save us now. nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now.